Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Eindhoven heeft de politie een inval gedaan in een woonwagenkamp. Bij de actie zijn zes bewoners opgepakt. De politie is in het kamp aan de Heeserweg in Eindhoven op zoek naar wietplantages en wapens. Bij de inval zijn meer dan 100 agenten, gemeenteambtenaren, medewerkers van de Belastingdienst en marechaussees betrokken. Het is nog niet bekend waar de zes aangehouden kampbewoners van worden verdacht. In Australië zijn de computers van premier Gillard en zeker tien ministers gehackt. Volgens Australische media is de regering een maand lang bespioneerd. De hackers zouden duizenden e-mails hebben bekeken. Bronnen binnen de regering zeggen dat de Chinese inlichtingendienst op de lijst van mogelijke daders staat. China zou vooral interesse hebben in informatie over de Australische mijnbouw. In Londen komen vandaag delegaties uit tientallen landen bij elkaar om te praten over de toekomst van Libië. Er wordt onder meer besproken op welke manier de Libische leider Gaddafi politiek verder onder druk kan worden gezet om op te stappen. President Obama heeft gezegd dat zijn land er niet op uit is om Gaddafi met geweld te verdrijven. Breder militair ingrijpen zou volgens Obama een kostbare fout zijn. Hij maakte een vergelijking met Irak. De fracties in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de brief van het kabinet over de missie in Kunduz. Daarin staat dat de training van Afghaanse politiemensen op zijn vroegst volgend jaar begint en niet al dit voorjaar. D66-leider Pechtold is vooralsnog tevreden. De ChristenUnie zegt dat het onduidelijk is of de training wel acht weken gaat duren. Die langere training was voor GroenLinks, dat nog niet heeft gereageerd, een voorwaarde om in te stemmen met de missie.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 So, what's up with you this time? Your honey took a dive and now he's playing with your mind. Oh no, this cannot be accepted. The feelings that belong to you must be protected. Hold up, time out, I shout, get it together, sister. Tell her to be not so just a You estimated right. That night, the other weekend. Collectively, the fact should conclude the decision. You called the brother in a terrible disposition. It's a shame. accepted as a dumb one. I hope he likes sad songs. He's gonna hum one. He's been a dumb dumb, that's the way it is forever. There comes a time when you're at the end of your tether, and you know I think you went far beyond that. So it was bound to backtrack and smack you with an earthen vengeance as it attacks you, making sure you get the full entire view of who to blame at the end of the game.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 I just one look at you, and I know it's gonna be. open to the possibility. You raised a little kid, he turned out oh, bold, and maybe from the way you treat him he'll cold. I guess that's how the story's told. Tell him what it is. I don't wanna be the one to tell you how it's gotta be. Living is the only way you ever will. lies If lies is how you living, why you living large? Are you taking what is given to you in the form of true experience? Cause if you're not, your whole life could be spent Doing time for a crime you say you didn't even do The only fool that you're fooling is the fool that is you Didn't even turn around and check the secret bitches burn I guess it's true that what they say it without living there's no learning And this is from the J, the O, and the E Mary, Mary, Mary it's quite contrary. Yo, how did you earn your dough? You didn't finish school, you ain't got no job, but to the human eye, it's pretty simple. They're always talking about what you want is respect, but never thinking about the little boy you neglect.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 In Eindhoven heeft de politie een inval gedaan in een woonwagenkamp. Bij de actie zijn zes bewoners opgepakt. De politie is in het kamp aan de Heeserweg in Eindhoven op zoek naar wietplantages en wapens. Bij de inval zijn meer dan 100 agenten, gemeenteambtenaren, medewerkers van de Belastingdienst en marechaussees betrokken. Het is nog niet bekend waar de zes aangehouden kampbewoners van worden verdacht. In Australië zijn de computers van premier Gillard en zeker tien ministers gehackt. Volgens Australische media is de regering een maand lang bespioneerd. De hackers zouden duizenden e-mails hebben bekeken. Bronnen binnen de regering zeggen dat de Chinese inlichtingendienst op de lijst van mogelijke daders staat. China zou vooral interesse hebben in informatie over de Australische mijnbouw. In Londen komen vandaag delegaties uit tientallen landen bij elkaar om te praten over de toekomst van Libië. Er wordt onder meer besproken op welke manier de Libische leider Gaddafi politiek verder onder druk kan worden gezet om op te stappen. President Obama heeft gezegd dat zijn land er niet op uit is om Gaddafi met geweld te verdrijven. Breder militair ingrijpen zou volgens Obama een kostbare fout zijn. Hij maakte een vergelijking met Irak. De fracties in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de brief van het kabinet over de missie in Kunduz. Daarin staat dat de training van Afghaanse politiemensen op zijn vroegst volgend jaar begint en niet al dit voorjaar. D66-leider Pechtold is vooralsnog tevreden. De ChristenUnie zegt dat het onduidelijk is of de training wel acht weken gaat duren. Die langere training was voor GroenLinks, dat nog niet heeft gereageerd, een voorwaarde om in te stemmen met de missie.